Uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Hezbollah heeft de dood van commandant Ibrahim Akil bevestigd. De man werd gedood bij Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Israël claimde gisteren bij de aanval zeker 11 Hezbollah-commandanten te hebben gedood. Hezbollah heeft niet bekendgemaakt of er ook andere hooggeplaatste leden onder de doden zijn. Akil hoorde bij het belangrijkste militaire orgaan van Hezbollah. De familie van een man die omkwam bij een helikoptervlucht boven New York... krijgt 116 miljoen dollar. De schadevergoeding moet worden betaald door de verschillende bedrijven... die betrokken waren bij de rondvlucht. Het is het hoogste bedrag dat ooit is toegekend in New York... voor de dood van een persoon, schrijven Amerikaanse media. De man kwam vijf jaar geleden om toen het toestel waarin hij zat... in de East River stortte... Het toestel was open en daarom droegen de inzittenden extra stevige gordels. Die kregen ze in het water niet open, waardoor de inzittenden verdronken. Het COA hoopt dat de spreidingswet er toch komt. Volgens de voorzitter van het COA zijn de migratieproblemen in Nederland met de wet goed te bestrijden. De spreidingswet is begin dit jaar ingevoerd, maar het nieuwe kabinet wil er nu vanaf. Gemeentes worden dan niet meer gedwongen asielzoekers op te nemen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al maanden overvol waardoor mensen soms avonds laat naar andere gemeenten moeten worden gebracht. Volgens het COA is de spreidingswet nodig om rust te creëren. In IJsland is in een afgelegen dorp een ijsbeer doodgeschoten. Volgens de politie kwam het dier te dicht bij een zomerhuis. Ijsberen zijn beschermd, maar mogen worden doodgeschoten als ze een gevaar vormen voor mensen of vee. Het was voor het eerst in bijna tien jaar dat in het land een ijsbeer is gezien.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 us go moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed Voyager beats in time. it's enough to make kings and vagabonds believe the very best. dance with me out on the floor.